Bonenbakker met het NOS Journaal. In Marokko is protestleider Nassi Safsafi voor het eerst sinds zijn arrestatie in 2017 in het openbaar verschenen. Hij kreeg verlof uit de gevangenis om bij de begrafenis van zijn vader te zijn. Vanaf het dak van zijn ouderlijk huis in Al-Hoceima gaf hij een korte toespraak. Dat dit mogelijk was, geeft zijn aanhangers hoop op vervroegde vrijlating. Safi zit een celstraf van 20 jaar uit voor zijn rol bij protesten in de RIF-regio... voor betere sociale voorzieningen en meer democratie. Hij zou daarmee de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht. De autoriteiten in Portugal hebben de nationaliteiten bekendgemaakt van de slachtoffers van het tramongeluk in Lissabon afgelopen woensdag. Onder de 16 doden zijn vijf Portugezen, twee Zuid-Koreanen en een Zwitser. Waarschijnlijk zijn er ook Canadezen, een Duitser, een Oekraïner en een Amerikaan omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Uit een museum in de Franse stad Limoges is voor bijna 10 miljoen euro aan porselein gestolen. Drie stukken zijn uit het museum verdwenen. Twee Chinese schalen en een vaas. De roof was afgelopen nacht. Dieven sloegen een raam in en waren al verdwenen toen de politie bij het museum aankwam. De schalen stammen uit de 15e eeuw en de vaas uit de 18e. Een crash in Australië heeft een kind aan een verkeerde persoon meegegeven. Toen de moeder haar kind van één kwam ophalen... kreeg ze te horen dat iemand anders dat al had gedaan. Later bleek dat het kind per ongeluk aan de grootvader van een ander kind was meegegeven. Toen hij thuis ontdekte dat hij de verkeerde baby had meegenomen... ging hij zo snel mogelijk terug om de kinderen om te ruilen. De kinderopvang in Australië heeft excuses aangeboden. Het weer, hier en daar nog een enkele bui. Verder is het droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Daarna een overwegend zonnige dag, maar landinwaarts ontstaan enkele buien.